Dikter Hark met het NOS Journaal. zes lokale afdelingen van de Partij van de Art vinden dat de partij aan vernieuwing toe is... en dat de oude sociaal-democratische waarden verbonden moeten worden met de moderne tijd. Ze zeggen dat de partij te weinig het debat beheerst. Begin november zijn er bijeenkomsten over de koers van de partij. De oproep is een initiatief van de afdelingen Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht. Ze benadrukken dat het niet gaat om een discussie over PvdA-leider Cohen. In een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. Ze zijn volgens de FIOD betrokken bij het bedrijf Quality Investments... dat op grote schaal fraude zou hebben gepleegd met Amerikaanse levensverzekeringen. Wereldwijd is er voor miljoenen euro's beslag gelegd op huizen, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig. Beleggers hebben zo'n 200 miljoen euro ingelegd bij Quality Investments. In de voorstad van Parijs zijn bij een woningbrand zes vluchtelingen omgekomen. Het huis werd illegaal bewoond door zo'n 30 vluchtelingen uit Tunesië, Libië en Egypte. De brand in de gemeente Pantin brak vanochtend vroeg uit. De oorzaak is waarschijnlijk een kaars geweest. PVV-leider Wilders wil niet meedoen aan een bijeenkomst van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over de algemene beschouwingen van vorige week. Kamervoorzitter Verbeet wil volgende week met de fractievoorzitters terugkijken op de toon van het debat. Vorige week ontstond veel ophef over de algemene beschouwingen, met name over de woordenwisseling tussen Wilders en Rutte. De PVV-voorman noemt de bijeenkomst met de fractievoorzitters een onzindiscussie en daarom zal hij er niet bij zijn. De brokstukken van de ontplofte caisson op het strand van Rittem worden vandaag opgeruimd omdat er een onveilige situatie door is ontstaan. Volgens de gemeente Vlissingen klauteren kinderen op de betonnen resten. De ontplofte caisson is inmiddels een trekpleister. Veel mensen gaan naar het strand van Rittem om een kijkje te nemen. De caisson ontplofte vrijdagavond door een zeer zwaar explosief. Het weer, zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden en gaat op 24 in het zuiden.